Kees Groot met het NOS-journaal. Polen onthoudt zijn steun aan de Pool Donald Tusk voor een nieuwe tweede termijn als president van de Europese Raad. Het hoofd van de rechtsregeringspartij regeringspartij, Jaroslav Kaczynski, heeft dat tegen een krant gezegd. Tusk was tweemaal premier van een liberale pro-Europese Poolse regering. Polen kan een tweede termijn voor Tusk in Europa niet blokkeren. In Ethiopië is opnieuw een Nederlands bedrijf aangevallen door demonstranten. Het gaat om een bedrijf dat tropische vruchtensappen maakt. Hoeveel mensen het bedrijf hebben aangevallen en wat de schade is, is niet bekend. Een paar weken geleden werden in Ethiopië ook al Nederlandse bedrijven aangevallen door tegenstanders van de regering. Het ging toen om bloemkwekerijen. Het Europees Parlement heeft het klimaatakkoord van Parijs met grote meerderheid goedgekeurd. Hierdoor kan het wereldwijde verdrag nog dit jaar in werking treden. Dat kan als tenminste 55 landen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor tenminste 55% van de wereldwijde uitstoot, het akkoord goedkeuren. Met de EU erbij is deze mijlpaal nu bereikt. De banken krijgen volgend jaar echt last van de extreem lage rente. De Nederlandse bank waarschuwt dat ze steeds minder verdienen... doordat veel huizenbezitters hun hypotheek oversluiten. Als banken minder verdienen is dat gevaarlijk voor de economie... waarschuwt bankpresident Knot. Hij verwacht dat er bij banken meer reorganisaties aankomen, zoals bij ING. Sporttribunaal CAS heeft de schorsing van tennister Maria Sharapova teruggebracht van twee jaar naar 15 maanden. Dat betekent dat de Russin op 26 april volgend jaar weer in actie mag komen. Sharapova maakte afgelopen maart bekend dat ze was betrapt op het gebruik van meldonium. Dat stond sinds januari op de verboden lijst omdat het het uithoudingsvermogen bevordert. Het weer, zon en stapelwolken en ongeveer 17 graden. Morgen bijna overal zon en een graad of 14. Vanaf donderdag meer bewolking, maar wel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht 5 kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij Bunnik 5 kilometer door een geschaarde vrachtwagencombinatie.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 Rotate your body, come you're spinning it. Make the trumpets blow. justify what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking what you came for. Life om je bij te staan. Nee, je hoeft me niets te vragen, je bent niet alleen.